symbol Wat een geweldig liedje, Tjonge jongen. Herman Hermits, No Milk Today. Ja, uit de tijd dat de melkboer nog langskwam. De melkboer nog langskwam, ja. Ehm, dat is de picknick van 50, eh, 60 jaar geleden. Zoiets. Vertel het maar even bij voor de jongelui. Want er is natuurlijk wel een paar generaties verstreken tussen het uitbrengen van dit nummer en nu. Hey, welkom bij het tweede gedeelte van de show hier bij ZVL. Kan je oren ook dit uur verwennen met heerlijke muziek is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. En natuurlijk straks een eh, reportage van Jeroen van Gent. Dus blijf lekker luisteren, echt waar. Want het wordt gewoon een mooie dag hier bij ZVL. me through the lonesome night. ik ben er wel weg van hoor. Van de muziek van Jacques Attack, ook al is het ongelooflijk antiek. Dat pingelen pingelen pom met de piano, ik ben daar wel kapot van. Je hoort The Darkest Night hier bij ZVL. En een mooie antieke van Shocking Blue. Oh lord. Straks een reportage van Jeroen van Gent. Eh, hij heeft de mensen van de week op eh, de straat het volgende gevraagd. Welk doel stelt u zich voor vandaag? Ja, nou de antwoorden hoor je straks hier bij ZVL.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 En ik zag toen ook een interview met haar. Nou, <laughs> ze is absoluut niet te verstaan, want ze spreekt Schots. En daar kunnen wij natuurlijk helemaal niks van maken. Maar in haar liedjes is natuurlijk een soort Engels. Maar ze zegt natuurlijk ook eh, goal, hè?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 En haalt geweldig uit, ze trillert, klappen in je handjes, blij, blij, blij. Op je boze bolletje, nee, nee, nee. Handjes omhoog, handjes omlaag, handjes in je zee, allebei. En ze besluit die zangpartij. Zo varen de scheepjes voorbij. Je komt als kind op school, je krijgt rapporten en papiertjes. Dan minnebrief, dan boterbrief, papieren hele sliertjes. En op een zekere morgen ontvang je krom van zorgen. Een brief zonder odeur van de belastinginspecteur. Dan zeg je, klappen in je handjes, blij, blij, blij. Schud je boze bolletje, dee, dee, dee. Lasten omhoog, voeding omlaag. Uitgaven vlug, inkomsten traag. Jij loopt rond in rafels, anderen in zijn Zo zo gaat je leven voorbij. Zo gaat je leven voorbij. Je wilt de wereld beter maken en dat wil je uiten door je bij een partij of groep of stroming aan te sluiten. Er is voldoende keuze in politieke leuzen, vertroebeld wordt je kijk want ieders voorman heeft gelijk. Hij zegt je, klap eens in je handjes, blij, blij, blij. Stamp het in je balletje, wee, wee, wee. Handje omhoog, handje omlaag, één vuist gebald. is maar de vraag. Waar ligt de ernst en waar verlakkerij? Geweldig, hè? Ja. Uit 1958. Toen was het een hit. Ja. Georgette Hogedorn. Hagedorn, sorry. Klappen in je handjes. <laughs> En eigenlijk, laten we eerlijk zijn. Als je de tekst zo hoort. Ik hoop dat je geluisterd hebt. Het zou zomaar vandaag kunnen zijn. Maar eerlijk is eerlijk. Prachtig. En hier staan ze in de studio van wat draai je nu weer? Een kinderliedje. Nee, dat was het dus helemaal niet. Het was serieus bedoeld. Verder hoorde je trouwens in de show Nicky Jam en Enrique Iglesias samen in El Pardon. Zo, je hoort het allemaal hier bij ZVL. Zometeen een reportage van Jeroen Vergent komt eraan na James Brown. En deze prachtige, och, wat een zwoel lied is dat. over the road. made me the train to carry the heavy load. Made me the electrolyte to take us out of the dark. Made me the boat for the water, like Noah made the ark. James Brown, inderdaad. It's a man's, man's world. Een van de meest gedraaide platen in de jaren 60 en 70. Als plakplaatje op de dansvloer. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Zo, In het weekend, zo op een zondag, een beetje slaperig, maakt u de balans op. Wat heb ik gedaan de afgelopen week? Is het eigenlijk gelukt? Welk doel had ik eh, deze week voor ogen? En welk doel stel ik mij voor de dag van vandaag en morgen? Ja, nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op zoals altijd met zijn blauwe microfoon. Vroeg u en hier zijn ze weer. Uw antwoorden. Mevrouw, mag ik op de voorraad nog wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Geen ellende. Ja, niet over politiek of over oorlog of wat dan ook, maar man bij het hond vragen. Mag ik dat proberen bij u even voor de nou niet te lang duurt, Nee. Nee, wel nee, dat is toch leuk. Komt u een keertje op de radio. Even kijken hoor. Welk doel stelt u zich voor vandaag? Nou ja, goed, dat kan ook morgen zijn. Welk doel stelt u zich op een dag? Nou, in het weekend sowieso lekker relaxen. Ja. En niet te veel stressen. Welk doel stelt u zich voor vandaag? Nou, kan ook morgen zijn. Ja, om er een leuke dag eh, van te maken. En dat kan, kan in alles zitten. Ehm, ook een beetje buiten zijn, dat is ook, eh, ook belangrijk. Een beetje in beweging te blijven. Door de week is natuurlijk een eh, drukke baan. Ah. Dus dan in het weekend eh, lekker relaxen en dingen doen die je leuk vindt. Lukt dat? Tuurlijk wel. Kunt u voorbeeldje, dus- hoe gaat u relaxen? Kunt u een voorbeeldje geven voor de nou Ja, gewoon lekker in de tuin. Bloemetjes verzorgen of gezellig bij mijn nichtje op bezoek. Ja. ja. Dus dat lukt? Dat lukt, tuurlijk. Altijd. Het doel van vandaag was eh, de caravan leeghalen en eh, of, om de nieuwe caravan in te ruimen. Want we gaan binnenkort de vakantie lekker met de caravan onderweg. Ja, dat is eh, een hoop gedoe. Dat is een hoop gedoe, ja. Welk doel stelt u zich voor, ja, van, voor vandaag, maar goed, mag ook morgen zijn. Welk doel stelt u zich voor, zo, voor een dag? Dat ik met plezier op terugkijk. Ha, dan moet je van tevoren eigenlijk al weten hoe, het, ongeveer gaat lopen. Nee hoor, gewoon creatief zijn. En eh, eh, als het anders loopt dan je denkt, eh, daarop op inspringen. Ja, ja, ja, Het werkt. Ja. En morgen, morgen een dag van, van rust. Ik hoop naar de kerk te gaan. En nog even mijn ouders te bezoeken. En nog even een stuk te fietsen als het weer het toelaat ook weer, als het kan, eh, op zondag even racefietsen. Ja, ja. zeker. Ja. Ik ben opgestaan met gebed en dan leg ik de dag eh, in Gods hand. En dan leidt hij hoe het gaan moet. Ik geloof natuurlijk ook, en dan bid ik ook voor, voor bescherming. Ja. Hè? En eh, ja, ik zeg ook altijd, heren, alles wat ik deze dag zal doen, dat het zal gelukken. Fantastisch. Ja. Ja, Hoe lang werkt dat al zo? Zo, voor mij al jaren dat is, ik, ik, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het is mijn levensweg eigenlijk. Nou, dat is, dat is geweldig. Hoe bent u daar zo toe gekomen? Bent u daarmee opgevoed of heeft u het zelf ontdekt? Ja, ik ben ermee opgevoed eh, door mijn moeder en mijn moeder weer door mijn oma. En ik, weer, geef het weer door samen met mijn man eh, aan mijn kinderen. Lukt dat? Ja, zeker, zeker. Het is niet altijd makkelijk, want we leven in een... Eh, een wereld eh, die trekt hè, aan onze kinderen. de wereld heeft zogenaamd heel veel te bieden. Eh, terwijl als wij goed kijken, dan heeft de wereld niks te bieden. En, eh, maar God wel. Ja, God heeft een plan met het leven van onze kinderen. En daar gaan we naar uit en dat vertel ik ze ook. Nou ja, maar via God eh, krijg je toch wel bijzondere dingen in het leven dan? Ik bedoel, het is niet allemaal maar een lege huls, toch? nee, nee, nee, zeker niet. zeker niet. Via God dan? Zeker, ja, ja. Ja, toch te proberen om wel alles eruit te halen wat erin eh, zit. Lukt dat? Meestal wel. Ehm, maar er zit maar 24 uur in een dag. Soms is die net even te kort. Lijkt het net of de dag steeds te kort is? Nou ja, weet je, Ehm, ik neem me dan voor om er alles uit te halen wat erin zit. En wat ik zeg, soms is die dag net aan de korte kant. Dat je denkt, nou, ik had voor het mooi nog wat meer dingen willen doen. ja dat halen we dan net even niet. Nou, schuif dat door. Hij heeft gelijk iets voor de volgende dag. Ja. Hey, morgen, morgen weer een dag. Ja, ja dat, mooi toch? Cirkel weer rond. De vraag is welk doel stelt u zich voor vandaag? Maar goed, dat kan ook morgen zijn. Welk ja, ah, doel? Vaatwasser kopen. Ah. Ik ben net even eens kijken voor een vaatwasser en dat is kapot. Dus dat was mijn doelstelling. Dat is wel belangrijk toch? Heel belangrijk, want dan moet ik het met de hand doen. Hè? Ja, dat is niet fijn. Dat is echt eh, terug naar mijn, eh, mijn jeugd, zeg maar. Dat ik bij mijn ouders altijd moest afwassen. Oh. Dus nu heb ik een vaatwasser. Eh, het kijken naar een vaatwasser heb ik net gedaan. Ik voel een beetje een trauma van vroeger. Ja, oh, dat niet, maar... dat was, het zijn goede herinneringen, maar dit is wel heel erg luxe. Maar Werkt, maar werkt het ook? Ik heb altijd het idee dat het niet goed werkt. Allemaal blijft plakken en zo. Nee hoor, dat gaat goed. Ja. en als het, niet, als, niet, als niet schoon is, dan laat ik er gewoon nog een keer in staan. Oh, gewoon twee keer? Ja, tuurlijk. Misschien wel een derde keer zelfs. <laughs> Oh, Maakt er niet uit. <laughs> over het milieu en zo. Oh. ah, jammer dan even. Fout. Ja, Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep Zuidveen. worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere.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 I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need. love so bad. Even een zendmomentje hier bij ZVL op deze zondagmorgen. Ja, echt wel. <laughs> Ongelooflijk, wat een zwoele. Fleetwood Mac, Need Your Love So Bad. En Gary Jules en eh, Michael Andrews samen in Mad World. Gewoon maar even om tot rust te komen op deze zondagmorgen. Midden in de zomer. Eh, en een zomer waar we heel veel doen als ZVL. De zomer van ZVL. ZVL. Volgende week weer elke werkdag van 9 tot 12. Zomerse tips uit de regio. Zomerse muziek op je radio. Zomerse beelden op je tv. Zomerse gesprekken met Zeeuws Vlamingen. De zomer van ZVL. Dacht het wel. typisch zo'n jaren 80 deuntje hier bij ZVL. Van Marsha Raven, ze heeft de klok horen luiden, maar weet zij nog wel waar de klepel hangt? Geen idee. Wel een grappig nummer trouwens, hè? En een mooie klassieker van ABBA hier bij ZVL, Dancing Queen. Het de aardig tegen 12 uur. Och, wat is de tijd weer snel gegaan vandaag. En ik heb nog een hele stapel mooie dingen liggen. Ja, stapel, digitale stapel tegenwoordig. Uh, en ik denk dat ik er niet meer toe kom vandaag.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 Dat waren ze weer eens, de Venga Boys. Nou ja, je kunt beter in Zeeuws-Vlaanderen met vakantie gaan. Dat is veel leuker dan de eilanden daar in het zuiden. Want er is veel bosbrand en het is gloeiend heet. Helemaal niet leuk. Ehm, dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Dankjewel voor je gezelschap vandaag. Volgende week zondag ben ik er weer bij eh, jou. Hier op de radio. <laughs> gezellig. op 10 uur. En ik hoop dat je er dan ook weer bent. Ja, lijkt me heel gezellig. Ehm, fijne dag verder met mijn collega's. En ik heb nog een mooie tot besluit van de show. Robert Miles samen met eh, Maria Navler. One and One. Tot volgende week.